uur. Schreurs met het NOS Journaal. De man die vorig jaar doodreed gaat een hoger beroep. Dat heeft zijn advocaat gezegd tegen de Telegraaf. De 54-jarige Walter van Wee kreeg vier jaar cel opgelegd... en na zijn straf mag hij vijf jaar lang niet rijden. Zijn zoon kreeg van de rechter een taakstraf van 100 uur. Hij gaat voor zover bekend niet een hoger beroep. De twee zouden in maart vorig jaar een straatrace hebben gehouden... waarbij hard werd gereden. De vader knalde met zijn auto tegen de wagen van de vrouw. Zij overleed twee weken later in het ziekenhuis. Bij een aanslag met een bomauto in een vluchtelingenkamp in het oosten van Syrië zijn zeker 26 doden gevallen. De aanslag zou het werk zijn van terreurorganisatie IS. De daders reden met een vrachtwagen vol springstof in op een groep vluchtelingen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn onder de slachtoffers 12 kinderen. Bij Kemna Casting loopt een onderzoek naar een tweede medewerker vanwege grensoverschrijdend gedrag, meldde het RTL-programma Boulevard gisteravond. Het is niet bekend wie het is. De medewerker is voorlopig op non-actief gesteld. Het bedrijf kwam in opspraak na beschuldigingen van acteurs over seksueel wangedrag door voormalig casting-director Job Goschalk. Kemna maakte eerder deze week bekend alle banden met hem te willen verbreken. Het lijkt erop dat president Mugabe van Zimbabwe alle steun in zijn land kwijt is. De regerende ZANU-PF-partij heeft hem opgeroepen af te treden. Ook zijn vrouw Grace zou uit de partij moeten stappen. De staatszender meldt dat alle provinciale afdelingen van de partij de resolutie steunen. Ze willen dat de door Mugabe weggestuurde vicepresident de partij gaat leiden.